uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vorig jaar kreeg 1 op de 7 jongeren jeugdzorg, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 474.000 jongeren. Dat zijn er zo'n 7.000 meer dan een jaar eerder. Vooral onder meisjes is er meer zorg verleend, zoals psychotherapie. Het aantal jongeren dat hulp krijgt met opvang... of waarbij ze worden onder toezicht komen te staan, nam juist af. Bij een Russische raketaanval op een school in de Oekraïnse havenstad Odessa zijn minstens vier doden gevallen. Zeker 32 mensen raakten gewond, waaronder een kind van vier ernstig. De gebombardeerde school zit aan een park waar veel toeristen en inwoners wandelen. Volgens de gouverneur van de regio kwam er na de aanval ook een man om door een hartstilstand, veroorzaakt door de raketaanval. Het kabinet heeft exclusief voor Schiphol de stikstofregels versoepeld, meldt NRC. De luchthaven kon daardoor in september vorig jaar makkelijker een natuurvergunning krijgen. Die vergunning was nodig omdat Schiphol anders het aantal vluchten en ook het aantal banen zou moeten halveren. Hoge ambtenaren zagen de versoepeling niet zitten, maar minister Van der Wal legde dat advies naast zich neer. Blijkt uit interne stukken die in handen zijn van milieuorganisatie MOB. Er komt toch geen erkende opleiding tot imam in Nederland... schrijft de missionair minister van Genep van Sociale Zaken. Eigenlijk zou de studie komende september van start gaan... maar het contactorgaan moslims en overheid... en de verschillende onderwijsinstellingen werden het niet eens over de invulling. Waarover precies de partijen van mening verschillen, schrijft Van Genep niet. De demissionair minister zegt zich in te blijven zetten... voor de komst van een opleiding tot imam... met name omdat imams nu vaak uit het buitenland komen. Het weer, hier en daar valt nog wat regen. De buien trekken in de loop van de ochtend weg. Overdag zonnig met wat bewolking. Later weer meer kans op buien. En s'avonds een klap onweer. Het wordt 17 tot 23 graden.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 I just wanna be the one that really gets to know you. I don't care and I don't mind. I will spend a whole lifetime. This is what it takes for me to hold it down and make it mine.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 Om Schiphol een natuurvergunning te geven... heeft minister Van der Wal de stikstofregels exclusief voor de luchthaven versoepeld. Dat schrijft de NRC. Met die natuurvergunning hoeft het aantal vluchten vanaf de luchthaven niet te worden gehalveerd. Vorig jaar kreeg 1 op de 7 jongeren jeugdzorg, blijkt uit cijfers van de CBS. Er is sprake van een lichte stijging. Vooral onder meisjes is er meer zorg verleend. Het aantal jongeren dat hulp krijgt met opvang nam juist af. Bij een Russische raketaanval op een school in de Oekraïnse stad Odessa zijn minstens vier doden gevallen. Zeker 32 mensen raakten gewond, waaronder een kind van vier. De gebombardeerde school zat aan een boulevard aan zee waar veel toeristen en inwoners wandelen. Het weer, overdag zonnig met wat bewolking, later meer kans op buien en vanavond een klap onweer.